Van 10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In de Oost-Oekraïnse stad Lugansk is opnieuw een Russisch hulpconvooi aangekomen. Meer dan 50 vrachtwagens hebben volgens Moskou 500 ton aan hulpgoederen afgeleverd. In de stad Donetsk arriveerden gisteren ook meer dan 60 legervoertuigen, waarschijnlijk uit Rusland. Op de wagens zaten geen kentekens. Waar de trucks nu staan en met welk doel ze naar Donetsk zijn gekomen is onduidelijk. In Donetsk en Lugansk worden vandaag verkiezingen gehouden. Die zijn uitgeschreven door de separatisten die in het gebied twee volksrepublieken hebben uitgeroepen. Een Argentijnse rechter heeft Spanje om de uitlevering gevraagd van twintig oud-regeringsfunctionarissen van dictator Franco. Onder hem bevinden zich twee oud-ministers. Ze worden allemaal verdacht van schending van mensenrechten, waaronder marteling en moord. Vanwege een amnestieregeling kunnen ze in Spanje niet vervolgd worden. In Argentinië kan dat wel. Vandaag is het precies tien jaar geleden dat Theo van Gogh werd vermoord door moslimextremist extremist Mohammed B. De filmmaker en columnist wordt later vandaag herdacht in Amsterdam. Om twee uur worden er bloemen gelegd in de Linnaeusstraat waar hij werd vermoord. Een uur later volgt een herdenking bij De Schreeuw, het monument voor Van Gogh in het Oosterpark. Ook op tv is vanavond veel aandacht voor zijn dood. Bij een schatzoekwedstrijd in het Gelderse Wilp zijn onverwacht eeuwenoude munten gevonden. De organisatie had munten in de grond verstopt en de deelnemers moesten die met metaaldetectors opsporen. Een van de deelnemers vond munten die er wel erg oud uitzagen. Dat klopte, die munten lagen er al veel langer en waren niet door de organisatie in de grond gestopt. Uiteindelijk bleek het om een schat van 58 munten te gaan die waarschijnlijk 200 jaar oud zijn. Wat de waarde is van de toevallige vondst in Wilp is nog niet bekend. Het weer, vanochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Vanmiddag schijnt de zon vooral in de oostelijke provincies. Elders neemt de bewolking toe. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 18 in Limburg.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 I've got to have my love in it. Oh, the rest of my day is positively man. I am a regular monster. How do you like your? the morning. I like mine with a kiss. Up or down. I never frown.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 Ik neem u als gebruikelijk kriskast mee door de jazzplatenkast. Met vandaag natuurlijk Nederlands talent. Een knipoog naar de klassieke muziek. Vocalisten, solisten, big band en interessante combo's vaste luisteraars herkenden in de tune van zo even... het trio van Mulder en Mulder uit Haarlem. Zij spelen live in, Jan in Zandvoort op de laatste zondagmiddag van november aanstaande. In het restaurant van de Kennemer Tennisclub aan de Kennemerweg. Mulder en Mulder is ook bezig met een nieuwe cd, de vierde alweer. En een van de nummers die daarop komt, dat weet ik toevallig... is Don't Get Around Much Anymore hier nu gespeeld door het orkest van Harry James. wakker. En dan gaan we nu gauw verder met Mel Tormé Lulu's Back in Town. You've heard about Margie, heard about Donna, heard about Susie, but ooh, Lulu, gotta get my old tuxedo pressed. Gotta sew a button on my vest Cause tonight I gotta look my best Lulu's back in town Gotta get a half a buck somewhere. Gotta shine my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call I ain't coming home until the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. cedar breast. Got a button on my vest, cause tonight I gotta look my best for Lulu. I gotta find a few bucks somewhere. Polish up my shoes and slick my hair. Gotta get myself a boot in there. Lulu, you can tell all my pets, all my blondes and brunettes, Mr. R endless regrets that he won't be around. You can tell my friends not to call. I won't coming back till the fall, and I might not get back home at all. Lulu's back in town. Lulu's back in town. Lulu's back, back in town. Melvin Tormé. De man met de eh, gouden... Nee, wij noemen de gouden stem, maar eh, door de kenners gezegd... de, eh, de velvet folk, de fluwelen... Uh, mistig, mistige stem. En zo is die bekend geworden. Zo is die overleden alweer in 1999. Ik laat nog één stukje horen. En wederom met een fantastische band erbij. Want dan smaakt alles nog lekkerder dan het al is zeggen we altijd. En ik laat hem nu horen in eh, Foggy Day. town had me low and had me down. Oh, I viewed the morning with alarm the British Museum had lost its charm. How long, I wonder, could this thing? forgotten past. For suddenly you stood there, and through foggy London town, yes, through foggy. A Foggy Day in London Town, door mee. Luisteraars, ik heb een, eh, in dit programma geïntroduceerd enige tijd geleden... een klein rubriekje. En dat heet dan klassieke muziek gespeeld door uh, jazz-improviseurs. En ik laat nu een stukje horen van eh, twee Nederlandse kanjers... die inmiddels overleden zijn... En die ehm, de samenwerking hebben gezocht. En dat zijn Huub Jansen, de drummer Huub Jansen. En die heeft een plaat opgenomen met eh, Dick Huis, de accordeonist. En ik laat nu een stukje horen. Dat heet eh, Bach House Impression. Música Thank Webster, Bill Coleman. We gaan nu naar onze eh, kustbuurvrouw Gea Griek. Die met een groep fantastische muzikanten. De Noordwijkse Gea Griek. Die met een groep fantastische muzikanten heeft opgenomen. Waaronder het nummer There's No Greater Love. bring to me. No sweeter song than what you sing. dat was Howard McGee. Een eh, trompetist waarvan men zegt dat hij de, de een van de eerste bebop jazz trompetisten was. En hij werd erom beroemd dat hij eh, onwaarschijnlijk snel eh, met de ventielen in de weer kon. En dat hij extremely high notes kon spelen. We gaan nu naar, over naar eh, Chris Barber. En die kennen we natuurlijk alleen maar van de Chris Barber Band als trombonist. Maar Chris Barber is begonnen als bassist. En ik heb hier een alleraardigste live opname. Eh, live in Belfast. Waar hij samen met Van Morrison en Lonnie Donegan eh, een plaat heeft gemaakt. En we gaan deze drie heren nu horen in... een Interessant nummer. Going Home. dat is een hele volle zaal met eh, fans van Van Morrison, Lonnie Donegan en Chris Barber. En ik hoor in gedachten alle luisteraars die zeggen... nou, ik wil nog wel eens een stukje horen van deze jongens. Dat doen we er nog eentje. Outskirts of London. was andere koek. Dat was Nicola Conte. Niet te verwarren met Paola Conte. We gaan nu luisteren naar ehm, Ruby Braff op zijn fluwelen trompet. Met een groep mensen. You've changed. Bye. Ja, prachtig einde met de gestreken bas. You've changed Ruby brave. Wij gaan ook wisselen van uur, denk ik. We doen nog één stukje. En daarna ehm, zien we elkaar weer terug. Nou, zien, dat is alleen maar als je kijkt via de webcam. Maar wij horen elkaar in het volgende uur zie ZFMJS. Wij gaan dit uurtje afsluiten met de Blue Bossa en Standard.